Twee die blauwe ogen, die kijken mij steeds aan. Zij vragen waarom, wat heb ik misdaan? Twee die blauwe ogen, in beiden een traan. Vragen steeds waarom, ben jij? was het verdriet in je ogen. Ogen die in stralen van geluk. Jij vroeg kon het niet zo blijven. Waarom is niet alles stil? Twee die blauwe ogen, die kijken mij steeds aan. Zij vragen waarom, wat heb ik misdaan? Twee die blauwe ogen, in beiden een traan. Vragen steeds waarom, ben jij? droom kwam jij in mijn leven. Als een droom ben jij weer weggegaan. Ons geluk dat duurde maar even. Steeds zie ik je weer voor me staan. Blow blowing